De Europese Commissie komt ook met een voorstel voor nieuwe strafmaatregelen tegen Rusland. Daarmee moet de Russische economie flink worden geraakt, zegt correspondent Kiesja Hekster. Een van de belangrijkste dingen die erin staan is een verbod op de import van Russische steenkool. Voor de, eh, volgens de Commissie gaat dat dan om 4 miljard euro die Rusland daarmee misloopt. Nou, verder worden er nog andere maatregelen genomen. Individuele sancties tegen nog meer Russen. En ook vier Russische banken, daar mag geen zaken meer gedaan mee worden. Minister De Jonge is gestopt met het sturen van werkmail via zijn privéadres. Gisteren werd bekend dat hij dat wel deed in zijn tijd als coronaminister... rondom de mondkapjesdeal met Siewert van Linden. De jongen zelf zegt dat, hij dat, dat het praktischer was... en dat het niet was om te voorkomen dat de mails ooit kunnen worden opgevraagd door journalisten. Een man van in de 30 uit Hengelo heeft in hoger beroep 12 jaar cel gekregen voor de dood van een peuter in 2017. De man was de stiefvader van het meisje. Drie jaar geleden kreeg hij nog 22 jaar cel. De rechter zei toen dat het moord was, maar de hogere rechter zegt nu dat niet zeker is dat hij het meisje met een vooropgezet plan heeft gedood. Roestvrij staal is het nieuwe koper. Het is nu veel waard en dat is te merken. Want dieven in Einderheide in Brabant hebben 30 meter stang van een voetgangersbrug gestolen. Gekke werk zeggen deze jongens. Alles was eigenlijk net nieuw. En eh, ja, het bestond nog geen half jaar en ja, heel treurig. Ik snap dan niet eh, wie dat doet. Misschien met een dronken bui, maar ja, ik zou niet weten wie dat nuchter zou doen eigenlijk. Het is nog onduidelijk hoe groot de financiële schade is. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht iets vaker droog. Maar morgen weer volop regen, dan een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits lost vrij snel op. Op de N201 heb je nog de meeste vertraging. Vanuit Horen naar Hilversum is dat een kwartier tussen Wilnis en Loenersloot. En vanuit Horen naar Hoofddorp ook een kwartier op oponthoud voor de aansluiting met de A4... Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag ben je nog 10 minuten langer onderweg tussen Schiphol en Roelofarensveen.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 Ja, Mulder en Mulder, dat eh, zijn de twee die altijd de openingstune verzorgen. Dit legendarische duo heeft eh, veel op de plaat gezet. En Vivian speelt niet alleen heel goed de bas en zingt ook daarbij. Eh, waarom ik de bas benadruk is omdat ik in dit eh, programma van vandaag... de aandacht een beetje ga richten op de contrabas. Niet weg te denken in vele jazz samenstellingen. Dus vele combo's, orkesten. En het is nou niet een eh, instrument waarmee je nou eh, als eh, solist de wereld gaat veroveren. Maar toch, de bassisten zijn heel belangrijk. En zeker zingende bassisten. Ik ga nog een stukje in mijn traditie laten horen van Mulder Mulder. Our lovers here to stay. It's very clear Our love is here to stay Not for a year But forever and a day The radio The telephone The movies that we know May just be passing fancies And in time may go But oh my dear our love is here to stay. Together we're we're going a long, long way. In time the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble. They're only made for a day. very clear. Our love is here to stay. Not for a year, but forever and a day. The radio and the telephone, the movies that we know, may just be passing fancies and in time may go. But oh my dear our love is here to stay. Together we're we're going a long, long way. In time the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble. They're only made for a day. Jacobs en Tom de Groot. Twee saxofonisten die in eigen beheer eh, iets hebben opgenomen. Een prachtige cd, Live at Home. En wij hoorden het stuk One for Daddy O. Ja, eh, luister, de vaste luisteraars weten dat ik veel Nederlandse jazzmuzici draai. En waarom? Omdat die gewoon eh, internationaal gezien heel goed zijn... En wij eh, ons partijtje letterlijk en figuurlijk mee kunnen blazen. Ik heb nu op de draaitafel liggen Marielle Koeman. Dat is eh, de echtgenote van Jos van Beest aan de piano. Erik Schoonderwoerd op de bas. Nanning, onze, ik denk oud-inwoner, of nog steeds inwoner. Nanning van der Hoop op het slagwerk. En Walter de Graaf, gitaar. En wij horen Marielle Koeman in een eh, stuk Everything I've Got. I have eyes for you to give you dirty looks. I have words that do not come from children's books. there's a trick with a knife I'm learning to do. But everything I've got belongs to you. I've a powerful anesthesia in my fist. And a perfect wrist to give your neck a twist. Hammerlock holes, I've mastered a few. But everything I've got belongs to you. Share for share, share alike. You get struck each time I strike. Me for you, you for me. I give you plenty of nothing. I'm not yours for better, but for worse. And I've learned to give the well known witch's curse. I've a terrible tongue and a temper for two. Yes, everything I've got belongs to you. for better but for worse. And I've learned to give the well-known witch's curse. I've a terrible tongue and a temper for two. Yes, everything I've got needs mending. that the angels June Christie. Round Midnight, een van de beroemdste eh, stukken uit het eh, klassieke jazzrepertoire. Ik denk dat die hoog staat in de top 10 van stukken... die eh, veel op de plaats zijn gezet en die recht doen aan de term jazz. En van June Christie gaan we naar de trombone van Jimmy Cleveland... Our love, our love is here to stay. Jimmy Cleveland. En ik heb nu op de draaitafel eh, in de serie eh, Goud van Oud... een ehm, cd, Pierre Beck, de e-, Early Years. Uh, Beck, geboren in 1925... In 1945 uh, maakt ze van de muziek haar beroep. tot 1965. en dan vertrekt ze naar Spanje en dan komt ze weer terug in 75. En dan eh, blijft ze spelen tot ze er letterlijk bij neervalt. En ik heb uit die early years een prachtige opname. Karel de Vogel op gitaar. Fred Loggen op de bas hebben we hem. En het stuk heet... Eh, eh, Pierre Beck zingt en speelt. Het stuk heet I Didn't Slip. I Wasn't Pushed. I Fell. the venture now. There I was, minding my business, thinking that love was only juvenile past, and then I fell. I had over heels to love, and I know that I was going down for the last time. I didn't slip, I wasn't pushed, I fell. was only juvenile pastime then I fell I had over heels do love and I know that I was going down for the last time I didn't slip I wasn't pushed, I fell You bet And if you hadn't got me in your arms Well, I'd be falling yet I only fell big band van Count Basie live at Montreux... toen jazzfestivals nog helemaal hot waren, 1977. Van Count Basie gaan we naar een andere Amerikaan, Harry Connick Jr. Geboren en getogen in New Orleans, op jonge leeftijd piano spelen... en zijn grote doorbraak komt met eh, de filmmuziek in 89 van de rolprint When Harry Met Sally. Waarvan het album meermaals platina wordt. Hij heeft uh, ongelooflijk veel prijzen gewonnen en eh, op veel podia gestaan. Heel veel verschillende soorten cd's gemaakt. Is een eh, zang, schuine streep, piano talent. En ik ga twee stukken van hem laten horen. Eén waar hij zingt en alleen maar piano speelt. En daarna nog een tweede stuk met de hele band. Dat zal ik maar zeggen. We gaan luisteren naar uh, Harry Connick Tangerine. been extreme. Wait till you see her face. by. Senorita stare and caballero sigh. And I've seen toasts to tangerine raised in every bar across the Argentine. Yes, she's got them all on the run, but her heart belongs to just one. Her heart belongs to Tangerine. to just one. Oh, figurine, tangerine. Harry Connick, tangerine. En nu weer Harry Connick, maar met de hele band om zich heen. En in een snel swingstuk. Lichtvoetig, maar swingen als de beste. It's alright with me. It's the wrong time in the wrong place. Though your face is charming, it's the wrong face. It's not her face, but it's such a charming face that it's alright with me. It's the wrong song in the wrong style. Though your smile is lovely, it's the wrong smile. It's not her smile, but it's such a lovely smile that it's alright with me. Ooh, you can't know how happy I am that we met. I'm strangely attracted to you. You see, there's somebody I'm trying so hard to forget. Don't you want to forget somebody too? It's the wrong game with the wrong chips. Though your lips are tempting, they're the wrong lips. They're not her lips, but they're such tempting lips. That is alright with me. Come on, Russell. attracted to you. Girl, there's somebody I'm trying so hard to forget. Don't you wanna forget someone too? Well, it's wrong game and the wrong chips. Though your lips are tempting, they're the wrong lips. They're not her lips, they're such tempting lips some night. It's alright, it's alright, it's alright. Alright, alright, it's alright, alright, it's alright. Ooh, Ooh, baby, baby. Sugar. sugar, darling, it's all right with. Ja, heel bijzonder geëindigd. Harry Connick met zijn uh, eh, kwartet Benjamin Jonah Wolf op de bas. Die hoorden we uh, ongelooflijk zijn best doen. En eh, mooi soleren. Shannon Powell op slagwerk en Russell Malone op de gitaar. Wie ook om zich heen heel veel goede muzikanten heeft verzameld... is Dim Kesber. Die heeft ooit opgenomen Dim Kesber en de Augmenters. Uh, eh, Dim Kesber heeft in de Dutch Winkelers de hele tijd gespeeld... en eh, is later voor zichzelf eh, begonnen, zal ik maar zeggen. Op de sopraan, tenor, sax en de klarinet. Alistair van de Molen horen we op de trompet. Vincent Koning, een oude bekende hier in Zandvoort... op de gitaar. Peter Beets aan de piano. Beter is er niet. Noah Nicol op de bas en Barry Oldhoff op het slagwerk. <clears throat> En we gaan eh, luisteren naar een compositie van Gillespie. Oep, Bob Shabam. Dat waren de Ramblers. Eh, het Nederlands orkest. en eh, het langst spelend Nederlands orkest. Het eh, bestaat nog steeds. Uiteraard met steeds vernieuwende bezettingen. En het komt van de cd De Ramblers in Brussel 1945-1948. En dat is niet zomaar, want uh, de Ramblers moesten een tijdje direct na de oorlog elders spelen dan in Nederland. Want eh, er was gedoe over hun eh, optreden tijdens de oorlog in Nederland. Eh, ook voor de Duitsers. En hun gedrag was zodanig dat ze eventjes in Nederland niet mochten optreden. Maar de Remders zijn natuurlijk bij ons in het geheugen blijven hangen tot op de dag van vandaag. Zo is er vanmiddag in Den Haag, in muziekcentrum Marcanto aan de Groene Zoom, Marcanto Muziekcentrum... is er de Ramblers Radio Show. Dat is een, eh, een show met eh, allemaal Nederlandstalige liedjes... gezongen door de Ramblers op de manier zoals ze dat destijds deden. Aanvang drie uur. U kunt er zo heen. Muziekcentrum Marcanto. Maak een ritje door de Bollestreek... en reis af naar Den Haag voor de Ramblers Radio Show. Genoeg hierover. Dan ga ik nu naar de Lost Wandering and Blues Band. Een Nederlandse groep zonder slagwerk. Maar des te zullen we maar zeggen. Sugar. my sugar. That's why my baby is so confectionary funny. She never pleads for my money, but when she feeds me on honey, she gets her needs all the time. I'd take a million trips to her lips if I was a bee, because they're sweeter than any candy to me. never cheat on my sugar, cause I'm too sweet on my sugar. That sugar baby of mine. sugar. That's why my baby's so confectionary funny. She never pleads for my money, but when she feeds me on honey, she gets her needs all the time. sugar, that sugar baby you're mine. Sugar, that sugar baby you're mine. Ja, The Lost Wandering and Blues Band. En we gaan het eerste uur afsluiten. ZFM Jazz, ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. En na reclame en nieuws zometeen hebben we nog een vol uur... waarin eh, onder meer ook meneer Charles Mingus... de godvader van de bassisten, aan bod komt.